Ze doen vaak geen aangifte omdat ze geen vertrouwen hebben in de politie, de gebeurtenis bagatelliseren, niet als homo te boek willen staan of denken dat de daders toch geen straf krijgen. Het kabinet vindt dat de betrokkenen vaker naar de politie moeten stappen. Om de drempel te verlagen zijn er allerlei maatregelen genomen. De ministers Klink en Verburg maken vanmiddag maatregelen bekend tegen de Q-koorts. Het RIVM adviseert om in delen van Nederland drachtige geiten en schapen te ruimen. Vanochtend zei Klink dat het rapport van het RIVM zeer serieus wordt genomen... en dat er wel heel goede tegenargumenten moeten zijn om aan het advies te ontkomen. Dit jaar zijn al meer dan 2200 mensen besmet met Q-koortsbacterie... die van dier op mens wordt overgedragen. De politie heeft 13 verdachten aangehouden voor oplichting. Ze hadden het vooral op bejaarde vrouwen voorzien. De oplichters droegen kleding van postbedrijf TNT en kwamen niet bestelde pakketjes brengen. Ze lieten de slachtoffers aan de deur een klein bedragje pinnen voor administratiekosten. Daarbij werden de gegevens van de betaalpas en de ingetoetste pincode gekopieerd. De politie heeft in totaal meer dan 200 aangiftes binnengekregen, met name uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. De provincie Noord-Holland wil dat de gemeente Amsterdam zo snel mogelijk loslopende herten afschiet in het kustgebied tussen Zandvoort en Noordwijk. Volgens de provincie veroorzaken de dieren veel overlast en zijn ze een gevaar voor het verkeer. Amsterdam heeft vijf jaar geleden 400 damherten uitgezet in het waterleidinggebied in de duinen. Inmiddels is de populatie gegroeid tot boven de duizend. Omdat er in de duinen te weinig voedsel is, gaan de herten op zoek in tuinen en bij bollenkwekers.